Marokko is ingeschakeld om te helpen bij de reddingsoperatie. En de Spaanse kustwacht zet ook een helikopter in. Vorige week kwamen ook tientallen migranten om het leven nadat er een boot zonk bij Griekenland. En Vara doet niet meer mee met het maken van deze show. Welkom op 1 bij Vara. Ja, op één. Die talkshow wordt door allerlei verschillende oproep, omroepen gemaakt. Maar vanaf 1 augustus dus niet meer door BNN-VARA. De omroep is niet blij met de kant die het programma opgaat. En met de ideeën om daar iets aan te doen wordt volgens hun ook niks gedaan. Het programma zelf stopt dus niet. Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt met de vrijdag die BNN-VARA nu nog invult voor op één. En er is weer geklaagd over ongepast gedrag van onderwijsminister Dennis Wiersma. Twee mensen die de VVD-minister op werkbezoek kregen... vonden het gesprek dat ze met hem hadden onplezierig, zegt het ministerie. Het gesprek was tijdens een themaavond over 25 jaar praktijkonderwijs. De organisatie heeft het ministerie daarna laten weten... dat ze het niet oké vonden hoe dat gesprek verliep. Een blije koppies bij de studie autotechniek in het Belgische Geel. In plaats van aan een oud barrel sleutelen... kunnen ze dat de komende weken doen aan een luxe 7-serie BMW. Die kregen ze cadeau. Hij is in elk geval snel genoeg, zeggen ze. Oh, dan gaat hij meteen 585 pk en dan gaat hij 0 tot 103,8 3,8 seconden ik heb wel de indruk dat hij nog wel iets verder kon dan 308. De auto mag alleen niet de weg op en dat is dan weer jammer voor ze. Dan nog het weer. Ook vanavond blijft het droog. Morgen is nog wel kans op regen, vooral in het oosten en zuiden. En het wordt een graadje of 22. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er nog steeds voor het verkeer op de A10. Het staat daar op meerdere plaatsen vast, zoals op de A10 Noord voor de Koentunnel. Daar heb je nu zo'n 5 minuten op onthoud. Dat is richting het zuiden en richting het noorden naar Zaanstad heb je voor de Koentunnel op de A10 Noord nog 10 minuten tijdverlies. Er staat ook nog file op de A10 Zuid door de nasleep van een ongeluk bij Durgerdam. Op de Ring Zuid heb je daardoor in beide richtingen 10 minuten tijdverlies. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat ook file voor knooppunt Watergraafsmeer.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 voor primair en voortgezet onderwijs. Het ministerie bevestigt dat na berichtgeving van het ANP. De klacht gaat over een gesprek dat vorige week maandag plaatsvond... tijdens een werkbezoek dat zou als onplezierig zijn ervaren. Een vrouw uit Zuid-Holland moet bijna 20 jaar de cel in voor het beramen van de moord op haar man. Samen met haar Franse minnaar probeerden ze van hem af te komen. De minnaar schakelde een andere Fransman in die de moord pleegde. De drie krijgen allemaal celstraffen van rond de 20 jaar. Het weer redelijk zonnig tot laat in de avond.